Michel Koenen met het NOS-journaal. De landbouw bestrijdingsmiddelen nodig zijn die aantoonbaar meer insecten doden dan waarvoor ze bedoeld zijn. Dat stellen negen wetenschappers in een overzichtsstudie die vandaag verschijnt, meldt Trouw. De wetenschappers zeggen dat het helemaal niet vaststaat dat het gebruik van landbouwgif leidt tot betere oogsten en meer winst. Als alternatieven noemen ze onder meer het ontwikkelen van gewassen die beter tegen ziekte bestand zijn, biologische bestrijdingsmethoden en natuurvriendelijke insecticiden. De Britse Labour-partij wil in de douane-unie van de Europese Unie blijven na de brexit. Labour-leider Jeremy Corbyn zal vandaag pleiten voor volledige toegang tot de markten van de EU zonder tarieven, meldt de BBC. Tot nu toe wilde Labour alleen maar kwijt dat de voordelen van de interne markt en de douane-unie moesten blijven, zonder aan te geven hoe dat precies zou moeten. En later deze week zal premier May waarschijnlijk de ideeën van het kabinet over de toekomstige relaties met de EU-landen presenteren. Op een pluimveebedrijf in Oldenkerk in Groningen is vogelgriep vastgesteld. Het gaat vermoedelijk om een voor de dieren gevaarlijke variant. De 36.000 vogels op het bedrijf worden geruimd om verspreiding van het virus te voorkomen. ook is er een vervoersverbod afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Oldenkerk. En op een parkeerplaats langs de A67 bij Hezen in Brabant zijn de eerste vrachtwagenchauffeurs gecontroleerd of ze niet wonen in hun cabine. Het is niet duidelijk of er ook boetes zijn uitgeschreven. Door nieuwe Europese regels moeten chauffeurs elke twee weken tenminste 45 uur buiten hun truck rusten. En wie zich daar niet aan houdt kan een boete van 1500 euro krijgen. Het weer nog. Op de meeste plaatsen vriest het een aantal graden. Overdag is het droog en zonnige periode. In vrijwel het hele land komt de temperatuur niet boven nul.